Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is Freedom Day. Engeland versoepelt de regels. De clubs mogen weer open, festivalterreinen mogen weer helemaal vol staan. De mondkapjes mogen af en zelfs de afstandsregels gaan de prullenbak in. Deze Engelsen zijn vannacht meteen de club ingegaan. Want ja, voor je het weet zit je weer in een nieuwe lockdown. Ja, yeah, I, still don't feel like it's real. Like, are they going to put us back in a lockdown? Yeah, I I'm worried about is that we're going to be back into another lockdown yeah. afterwards. going make the most of this. Yes. <laughs> de besmettingen lopen ook in Engeland de laatste tijd op. Maar volgens premier Johnson heeft iedereen nu de kans gehad om zich te laten vaccineren. Op de meeste plekken in Limburg zakt het water. En daarom mochten de meeste inwoners van Venlo gisteravond weer terug naar huis van de burgemeester. De meeste mensen zullen hun woning aantreffen zoals ze die ook verlaten hebben. En anderen buitendijks en een enkeling binnendijks, die hebben dan te maken met veel schade, veel ellende. En daar moeten we ze heel veel sterkte bij wensen. Alleen in het noordelijkste puntje van Limburg is het nog even spannend. En daar bereikt de Maas waarschijnlijk vandaag pas een hoogste punt. Ondertussen is er meer dan 5 miljoen euro binnengekomen voor Limburg op Giro 777 de Tilburgse kermis gaat vanaf nu iedere avond om 9 uur dicht in plaats van 10 of 11 uur. Want s'avonds wordt het te druk en is afstand houden moeilijk. Omroep Brabant sprak dit weekend al met mensen die in de rij hadden gestaan om het terrein op te kunnen. Heeft u niet getwijfeld of u er wel naartoe zou gaan? Eigenlijk wel, want het is eh, veel te druk. Ja? Achter de stond de rij. Nou, ik denk dat je er zeker een uur moest wachten. Ik heb zo lang binnen gezeten met de kinderen dat... Eh, nee. We zullen toch verder moeten, hè? We zitten al anderhalf jaar in eh, deze situatie. En we zullen toch iets moeten, dus... En ik ben blij echt voor de kinderen dat alles gewoon weer open is. Volgens de gemeente Tilburg stonden er afgelopen weekend soms 800 mensen in de rij. Daar was anderhalve meter afstand houden echt geen doen. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af in de ochtend. Later in de middag klaart het overal op en het wordt tussen de 19 en 24 graden. ZFM, verkeersupdate.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het Nationaal Rampenfonds is op Giro 777 tot nu toe ruim 5 miljoen euro binnengekomen... voor hulp aan de getroffen gebieden in Limburg. In Engeland is het vandaag Freedom Day, de dag waarop de Britse regering de laatste coronabeperkingen laat varen. De mondkapjesplicht en de afstandsregel vervallen. Nachtclubs en evenementenlocaties mogen weer hun maximale capaciteit benutten. Nederlandse kinderartsen maken zich zorgen over het aantal kinderen dat verdrinkt of bijna verdrinkt. Jarenlang daalde dat cijfer naar acht verdrinkingen per jaar, maar het cijfer daalt niet meer. En het weer nog, zon en wolkenvelden vrijwel overal droog en het wordt 19 tot 24 graden. electricity in the room tonight Born from fire Sparks flying from the sun Hey, I hardly know you Can I confess I feel your heart Beating in my chest If you come with me Tonight is gonna be the one Cause you fail and no fear for the fire.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 Cuando se inma de dolores, cuando se quema de amores, cuando se inma la su cuando se inma la dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema de amores, cuando se inma la su cuando se inma la dolores.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 Vol ongeloof, sta ik langs de lijn, wat wordt hij dan gewoon? Kleine jongens die gedragen zich als prof, willen kosten wat het kost. Niemand naar de toren staan met tienen achter en gedragen zich als prof. En dat maakt die jongens prof limonade voor de toon.